ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Hamas en Israël zijn het eens geworden over de eerste fase van een wapenstilstand. Straks om 11 uur worden als het goed is de handtekeningen gezet. Verslaggever Sander van Hoorn vertelt hoe erop gereageerd wordt in Gaza en Israël. Heel veel mensen die horen nu het nieuws pas en dan zie je blijdschap. Zie je toch ook wel wat je in Israël ziet, voorzichtigheid. Want in Israël kun je je voorstellen is die blijdschap wat duidelijker. In die eerste fase komen de gijzelaars vrij. Maar dan... komt komt die hulp Gaza binnen? Eh, wat gaat Hamas doen? Wat gaat Israël vervolgens weer doen? Dat zijn allemaal onzekerheden en dat zorgt er toch voor... dat er naast blijdschap ook wel wat voorzichtigheid is. Wat we weten over die eerste fase is dat er een wapenstilstand komt... en dat Israël zich terugtrekt naar een afgesproken lijn. Maar waar die lijn is, wordt pas later duidelijk. De 20 gijzelaars komen zo snel mogelijk vrij, misschien dit weekend al. En Israël laat op zijn beurt honderden Palestijnse gevangenen vrij. Ander nieuws dan, er wordt gestaakt in de haven van Rotterdam. Personeel dat zich bezighoudt met het laden en lossen van containers... heeft gistermiddag het werk neergelegd. Ze willen een loonsverhoging van 7 De onderhandelingen daarover zijn vastgelopen. De staking duurt in elk geval tot morgen. Schepen moeten daardoor langer wachten. En veiligheidsmaatregelen in Beverwijk worden weer opgeheven. Vorige maand werd daar een veiligheidsrisicogebied ingevoerd. Dat wil zeggen dat de politie preventief mag fouilleren. Dat was nodig omdat twee groepen jongeren dreigberichten stuurden... en zeiden dat ze met elkaar op de vuist zouden gaan. Meerdere mensen zijn opgepakt en er zijn onder meer boksbeugels in beslag genomen. Deze jongeren denken dat het heeft geholpen. Ja, het is wel klaar, denk ik. Ja? Ja, man. Alles veilig, alles voorbij. Hoppa, helemaal goed. Kijk, eh, ik heb er niks mee te maken, maar eh, ik was er wel van geschrokken, natuurlijk. Ouders ook, natuurlijk. Kort nadat de werd ingeschakeld, is het eh, klaar. Dus dat heeft wel geholpen dan? Ja, de heeft wel geholpen, ja. ja. Maar zeker nodig. Volgens de burgemeester kan de ruzie online snel weer oplaaien. Ze willen daarom meer middelen van Den Haag... om beter te kunnen zien wat er online gebeurt in de wereld van deze jongeren. Het weer nog veel grijs, maar wel vrijwel overal droog. Af en toe zijn er opklaringen met ruimte voor wat zon... bij maximaal 15 of 16 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam staat 6 kilometer file tussen Vinkenveen en Knopen de Amstel door bergingswerkzaamheden een kwartier vertraging. Op de A9 ook maar richting Amstelveen nog heel veel vertraging tussen Knopen Kooimeer en Akersloot. 7 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. De weg is eh, net weer vrij. Op de A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Knooptrein Zweert 8 kilometer file. En 203 Amsterdam richting Alkmaar tussen Krommenie West en de A9 3 kilometer Wat hier vertraging.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 We just don't care. You know I love it when you're loving me. But sometimes it's better when it's publicly. I'm not ashamed, I don't care who sees us hugging and kissing. A love exhibition. Oh, we're we rendezvous on the fire escape.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 unbelievable. How y'all groove to this. but you don't know how to act. So matter of fact, I think you better call. say no, but turned right around and asked me for some ass. Oh, whoa, whoa, hold up, listen, partner, I ain't no cheap thrill.